Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. De energieprijzen voor het warmtenet moeten snel veel beter, vindt een deel van de Tweede Kamer. Is je appartement of huis aangesloten op het warmtenet, dan heb je geen gas... maar draait je verwarming op restwarmte van de industrie. Alleen de prijzen kloppen niet, vindt bijvoorbeeld de VVD. Op dit moment is het gewoon niet transparant. En zijn de warmteprijzen nog gekoppeld aan de aardgasprijzen. Wat eigenlijk betekende de laatste jaren dat mensen met warmtenet veel te veel betaalden. Dus dat moet losgekoppeld worden. Straks debatteert de Tweede Kamer hierover. Het warmtenet is een belangrijk alternatief om huizen van het gas af te krijgen. Maar door de hoge prijzen twijfelen veel woningcorporaties of ze het wel moeten installeren. Er is dik 56.000 euro ingezameld voor de begrafenis van Dev Rhymes. De man achter de Zero's hits Doekoe en Schudde overleed ze afgelopen weekend aan hartfalen. Hij had al jaren hartproblemen. Zijn familie begon een crowdfunding omdat Dev Rhymes door ziekenhuisopnames en de coronapandemie niet kon optreden. Ze zeggen dat ze ongelooflijk dankbaar zijn voor alle donaties. De rapper wordt begraven in zijn geboorteland, Suriname. 2023 was het slechtste vlinderjaar ooit. Vrijwilligers die de vlinders in de gaten houden... zagen in dat jaar prachtige bloemen, maar bijna geen vlinders. Het komt doordat er minder wilde bloemen zijn... en de vlinder niet gestoord moet worden door een grasmaaier... als hij rups en pop is. Het totale aantal vlinders is sinds het begin van tellen in 1992 meer dan gehalveerd. Ik zou nog even wachten met een hap van je broodje of salade, want dit bericht is niet zo lekker. Het gaat over bewoners in een flat in Rotterdam. Die zijn helemaal radeloos. Ze hebben een kapotte rioolbuis door hun appartement heen lopen en de boel is hierdoor onbewoonbaar. Met deze vrouw loopt de rioolbuis langs haar keuken. Het is erg vies, heel erg vies. En als iemand plast, hoor je het direct naar beneden vallen. Iemand baat, hoor je het naar beneden vallen. Het kan niet, het kan niet, dit kan niet meer. Ik heb last van, zodra ze daar boven doortrekt, heb ik last hier beneden. Het plafond, bij het raam, in de wc, in de woonkamer. Overal heb ik emmers neergelegd om de vuilwater op te vangen. De woningbouwvereniging zegt tegen Rijmond dat de riolering morgen wordt vervangen. Maar ja, ondertussen zitten deze bewoners dus al wel een week in de shit.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 I like get that feeling every time I hear those blues. Shoot, Now music's got a beat and it keeps you alive. Kids are rock and roll since 1955. I don't want to shoot. existiu Van Morrison met covers waaronder Hang Up, My rock'n'roll shoes van een tweede jeugdliefde rock'n'roll. Zorgvuldig voorzien van nieuwe arrangementen met als gasten Time, Mahal en de recent overleden Jeff Beck. Dat was de eerste song. Warm aanbevolen. Puristen vinden dit maar sowieso, maar met een goed glas en wat lekkers is het goed toeven bij dit album. Geen pretenties, gewoon een vrolijke boel en daar kunnen we in deze tijd allemaal wel eens behoefte aan hebben. Dat hoor je ook met covers als Lucille en Sea of Heartbreak. De songs zijn terug te vinden op Accentuate the Positive. such a wonderful start. loneliness, memories of your caress, so divine. How I wish you were mine again, my dear. I'm on a sea of tears, sea of heartbreak, sea of heartbreak. Oh, oh, what I give to sail back to shore, back to your arms once so divine. How I wish you were mine again, my dear. I'm on a sea of tears, sea of heartbreak, sea of heartbreak. Oh, what I'd give to sail back to shore, back to your arms. See if heartbreak. See if heartbreak. See if heartbreak. Lost love and loneliness. Memories of your caress. So divine. How I wish you were mine again, my dear. I'm on a sea of tears. See if heartbreak. Sea See if Oh, see if heartbreak. Sea See if Oh, sea of heartbreak. Sea of heartbreak. Oh, sea of heartbreak. Nog meer songs van albums die recent zijn verschenen van klasbakken uit het recente en verdere verleden. Het nieuwe album van Vaya con Dios is uit, Shades of Joy. Een kleine tien jaar na haar afscheid van het podium heeft Dani Klein, ondanks haar stemproblemen, elf nieuwe nummers opgenomen. Onder meer samen met haar zoon Simon op de drums. La Vie is de eerste song. comme le temps passe, qui aurait jamais cru qu'un jour devant ma glace, je m'y verrais déchu. Que veux-tu que j'y fasse J'ai lutté comme j'ai pu, je vais pas me voiler la face, je sais ce que j'ai vécu. Je promène ma carcasse, de belles bêtes ma vieille carapace, mille fois pour les quand quand se jacasse, je ne les entends plus. Leur sourire de rapace, qu'ils se les mettent au cul. La toujours sa place au paradis perdu. On veut laisser des traces, être vu et entendu. On manque parfois d'audace, mais on reste à l'affût d'un moment même fugace, de bonheur absolu. On nage à la surface de nos idées reçues. On sait toujours l'impasse au bout du chemin parcouru. d'être vécu. L'amour est une garce, un sourire ambigu, une extase, une farce, un souvenir confus. La mort t'attend vorace je me reprise. Elle titille, elle agace, puis elle te tombe dessus. La vie n'a de sens que d'être vécue. Tu quitteras ce monde seul et nu. Mijn liefde voor verschillende stijlen, ritmes en talen hoor je in al mijn muziek terug. Ik gooi alles door elkaar, zonder erover na te denken. Zo ben ik. En dat is het DNA van Vaya con Dios. De klanken bepalen mijn teksten. Ik improviseer eerst zonder betekenis en daarna zoek ik naar passende woorden. Spaans klinkt helemaal anders dan Frans of Engels en daarmee vertel ik een ander verhaal. Aldus de 70-jarige Dani Klein. Voorafgaand aan het prachtige Una Mujer luisteren we naar It Isn't Gonna Be That Way so far, wind in your face, thinking you'd find the one special place where all of your dreams would walk out in line and follow the course you've made in your mind. Well, it isn't gonna be that way. Be that way. on my own. It felt much like you. I thought I was queen and knew what to do. But everything burned and fell from my hands. I had to turn back and make a new plan. It isn't gonna be that way. glue. This minute would crack, and I would go through and walk out in time where no one has been, and come back to you, tell what I've seen. Well, it isn't gonna be that way. It isn't gonna be that way. You just have to live and see what you find. Take it from there and follow the signs. Think you can live and dream your own fate. You think you can wish and walk through the gate. Well, it isn't gonna be una mujer que habla, una mujer que dio la vida, una mujer que golpea, soy la mujer que espera, la mujer que se esfuerza, una mujer de la victoria, una mujer creadora el río pasa, pasa, nunca cesa. El viento pasa, pasa, nunca cesa. La vida pasa, nunca regresa. Soy una mujer del aire, una mujer de la luz soy una mujer que grita cuando lleva su cruz. Soy una mujer que ama, una mujer que adora, una mujer vengadora, una mujer sin vergüenza. El río pasa, pasa nunca cesa. El viento pasa, pasa, nunca cesa. La vida pasa, nunca regresa. nunca cesa. El viento pasa, pasa, nunca cesa. La vida pasa, nunca regresa. Soy una mujer buena Body of Work is Albert Hammond's eerste album met origineel materiaal in 18 jaar. Het album wordt geprezen door critici om de songwriting en de warme krachtige zang van Albert, hetgeen ook duidelijk wordt dankzij Anything You Want Me To and Gonna Be Alright. I was watching you today dressed across the room. When my memory slipped away to a distant afternoon. It was New York and it was raining. On the first day that I knew. spend my whole life giving you anything you want me to. We have run around the world, heart to heart and hand in hand. Learning love is not a place is anywhere we stand. It's on a hill in sunny Spain. It's anywhere I look at you. I will spend my whole life giving you anything you want me to. talking all the time. And the words just make me sad. Loneliness is everywhere. Love is what they never had. They'll never know just how I feel every time I'm touching you. I will spend my whole life giving you anything you want me to. I will spend my whole life giving you anything you want me to. victimized. I was cancelled, compromised. I was guilty with no trial, cause the judge had read my file. I got hatred on my face, it's a big world, big disgrace. I got crazies left and right, but I'm gonna be alright. reading books. I was exiled for my looks. I was tortured by a kid for a crime I never did. There's a darkness everywhere. There's no laughter anywhere. I got nonsense left and right, but I'm gonna be alright. victimized. I was cancelled, compromised. I was guilty with no trial, cause the judge had read my file. There's a party here tonight, This is gonna be alright. This it's gonna be alright. Yes, it's gonna be alright. Yes, it's gonna be alright. Yes, it's gonna be alright. Yes, it's gonna be alright. Wat de meeste indruk op je maakt bij Body of Work is de enorme verscheidenheid aan songs, geluiden en stijlen. En toch is het heel duidelijk allemaal Albert Hammond. Hij had nooit echt een direct herkenbaar geluid of zelfs maar een bijzonder onderscheidende stem. Wat hij had waren de onderscheidende liedjes. It Never Rains in Southern California, One Moment in Time, Free Electric Band en The Air That I Breathe zijn meer dan voldoende bewijsmateriaal. Like They Do Across the River kunnen we zo aan het rijtje toevoegen. wanna do it like they do across the river. I just wanna do it like they do across the river. I just wanna do it like they do across the river tonight. There ain't place for us to go where the music's high and the lights are low. I just wanna do it like they do across the river tonight. I hear a song, I love that tune. Some folks they never sing the blues. I wanna feel that easy just one time. So let's go down to the riverside and dance away this starry night and do it like they do it, what they do across the river tonight. I just wanna do it like they do it across the river. I just wanna do it like they do it across the river. I just wanna do it like they do it across the river tonight. Put on your dress of Spanish lace, lay down your hair, make up your face, and do it like they do it, what they do across the river tonight. Go get a cup, bring out the wine, and put your ruby lips on mine to carry us above this weary life. We may not have that much, it's true, but you got me and I got you. Let's do it like they do it, what they do across the river tonight. I just wanna do it like they do across the river. I just wanna do it like they do across the river. I just wanna do it like they do across the river tonight. There ain't no place for us to go where the music's high and the lights are low. I just wanna do it like they do across the river tonight just wanna do it like they do across the river. I just wanna do it like they do across the river. I just wanna do it like they do across the river tonight. Cause there ain't no place for us to go where the music's high and the lights are low. Let's do it like they do it, what they do across the river tonight. I just wanna do it like they do across the river. I just wanna do it like they do across the river. I just wanna do it like they do across the river tonight. There ain't no place for us to go where the music's high and the lights are low. I just wanna do it like they do across the river tonight. I just wanna do it like they do across the river tonight. Do it like they do it, what they do across the river tonight. De carrière van de Nederlandse zangeres Mo kwam eind 2021 in een stroomversnelling toen haar single dat heb jij gedaan, het licht zag. Anderhalf jaar later en 66 miljoen streams op Spotify verder, is het nu al veilig te stellen dat dit lied een vaste waarde geworden is in de Nederlandstalige muziek. Sinds die song zijn er nog tien singles verschenen, maar het grote wachten was natuurlijk op haar eerste volledige album.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 Made in Holland. Misschien wel de mooiste song is Dans mijn ogen dicht. Mo vertolkt deze song samen met Raccoon. Over het geheel genomen vind ik het album wat eentonig, met veel, bijna dezelfde intro's aan het begin van songs. Ik zit constant in een tweestrijd, die waar mijn adem is verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt Weinig vingers aan de hand. Ik wil begrijpen waar het moeilijk begint te worden als altijd. En toch te zeggen, ja ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht gebleven daar waar geweest Ik dans mijn ogen dicht Ik vlieg van gisteren naar morgen En dan vergeet ik weer vandaag Er ligt iets wonderlijks verborgen Maar altijd weer onder die laag ik flap eruit wat ik aan denk. En wat ik voel en wat ik vind. Met weinig zicht op hoe dat aankomt. Bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest. Ik dans mijn ogen dicht. En het kan me niet schelen waar ik ook strand, want dit is mijn ware gezicht. En morgen is later, dus naderhand, ik dans mijn ogen. Rod Stewart en Jules Holland presenteren met het Rhythm and Blues Orchestra het vrolijke Swing Fever. Een 13 nummers sprankelend eerbetoon aan de tijdloze liedjes uit de big band jaren. Nieuw leven ingeblazen door twee giganten in hun vak. Voor het eerst hebben de nieuwe swingpartners van Groot-Brittannië zich op de plaat verenigd. Om hun ongeëvenaarde behendigheid te delen in een eerbetoon aan werkelijk geweldige nummers als Pennies from Heaven, Frankie and Johnny en Good Rockin' Tonight.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 And it's from rains, it rains, and it's from heaven. Don't you know each cloud contains the pennies from heaven? You'll find your fortune falling all over town. Make sure your umbrella is up, up, upside down. Save them for a package of sunshine and flowers. Sunshine you want the things you love, you gotta have showers, baby. So when you hear the thunder, don't go under a tree. There'll be pennies from heaven for you. Pennies some heaven for you. Pennies some heaven for you and me. Triple Play in the Spotlight. It's the story of Frankie and Johnny. They were sweethearts forever and ever. the story goes. Frankie bought everything for Johnny, from his sports car to his Ivy League clothes. Oh, he was a man, alright. Oh, but he was doing wrong. Let me tell you what's happened. A friend came running to Frankie. She said, I wouldn't tell you no lie alone in a Jaguar with a chick named Mary Ply. Oh, if he was your man, honey, let me tell you he was doing you wrong. And let me tell you the rest of the story. Frankie went round to the car house. She peeked in a swell place. And there she showed once, twice, three times to Johnny Fairholm, the hardwood floor. Oh, he was a man, alright, but she shot him because he was doing it wrong. floor He was doing a wall gonna rock away our blues. If you heard the news, there's good rockin' De jeugd heeft de toekomst, dat bewijst de 17-jarige Nienke Dingemans. Ain't No Hollywood Girl is het verhaal van een jonge meid die wel heel snel volwassen is geworden, maar bovendien door heel goed in zichzelf te geloven en zichzelf te blijven haar grote ambities en verwachtingen weet waar te maken. Outlaw on the Run. lost again with a gun in her hand. She told me to go down to the river to see where his song was bound. So I buried an unlucky man six feet underground. And oh, I can't find. is het Lange steeds verder van de rootsmuziek lijkt te vervreemden en Beyoncé geheel ten overvloede de country opnieuw probeert uit te vinden, maakt Nienke Dingemans een verpletterende indruk met een uiterst oprechte plaat waarin alle elementen van de rootsmuziek op een schitterende manier bij elkaar zijn gekomen. The House of Lily Jones en Blue Eyed Dreams zijn nog twee songs van haar onlangs uitgebrachte album. Tot volgende week. Dag. broken windows, shattered glass. Who knows how much time has passed? An empty bed, coffee stained photographs, some memories that will last. And so the radio plays a song we all know. There's whiskey on the table next to a ringing phone. 1960 Chevy's waiting outside the door for someone to come back home to the house of Lily Jones. Go down 66 and see what you'll find. Maybe it's the happiness of another life. That's what they said, and so patient waiting outside the door for someone to come back home to the house of Lily Joe. bees waiting outside the door for oh, someone to come back home.